uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Zorgverleners die vanwege de problemen rond persoonsgebonden budgetten te laat betaald krijgen kunnen bij de rechter extra loon afdwingen. Daarvoor waarschuwen de twee zogenoemde ketenregisseurs... die door staatssecretaris Van Rijn zijn aangesteld om de problemen rond pgb's op te lossen. In de wet zijn daarover afspraken opgenomen. Zorgverleners moeten in eerste instantie bij hun klant om geld vragen. Als die kan aantonen dat hij niet kan betalen vanwege de pgb-problemen... dan moet de overheid over de brug komen. De druk op FIFA-president Blatter neemt toe. De Engelse voetbalbond vindt dat hij onmiddellijk moet opstappen. De voorzitter van de FE zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld, zolang Blatter de baas is. De Engelsen gaan daarmee verder dan de Europese voetbalbond UEFA. Die wil dat de FIFA-voorzittersverkiezing een half jaar wordt uitgesteld. Vandaag komen de leiders van de Europese voetballanden bij elkaar om daarover te praten. Mensen die een huis willen kopen moeten vanaf 2018 minder kunnen lenen. Dat vindt de nieuwe financiële adviesraad van de regering. Vanaf 2018 gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag naar 100% van de koopsom. Maar als het aan de adviesraad ligt wordt dat 90%. In de Volkskrant zegt de raad dat zo wordt voorkomen dat honderdduizenden mensen bij een nieuwe crisis een restschuld krijgen. Minister Dijsselbloem stuurt het advies vandaag naar de Tweede Kamer. In Maleisië zijn twaalf agenten opgepakt voor mensensmokkel. Ze kwamen in beeld bij het onderzoek naar 139 graven... die de afgelopen weken aan de grens met Thailand zijn gevonden. Daarin liggen vermoedelijk de lichamen van Birmeese Rohingya-vluchtelingen... die door mensensmokkelaars in de kampen werden vastgehouden. Het weer, er trekken buien over van noordwest naar zuidoost. Af en toe ook zon, het wordt 14 tot 18 graden... en er staat een stevige wind, ook morgen enkele buien. Dit was het NOS Journal.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 Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Batuverdorp. Op de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Voorburg 2 kilometer. A20 in de richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 3 kilometer. een stuk langer is de file nog op de A27 van Breda richting Utrecht.